7 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Voor beter openbaar vervoer over de verplichte vervanging van de OV-chipkaart elke vijf jaar. Voor mensen zonder NS-abonnement kost dat 7,50 euro en veel mensen vinden dat te duur. Volgens fabrikant Translink is de vervanging nodig omdat de kaarten slijten... en daarnaast moet ook de beveiliging op de chip steeds worden vernieuwd. De ombudsman wil dat de vervangingskosten in de vervoerstarieven worden verwerkt. Dat zou veel papierwerk en ergernis schelen. In Mexico zijn bij de zoektocht naar 43 vermiste studenten de afgelopen maanden zeker 129 lijken in 60 illegale graven gevonden. De vermiste studenten zaten daar niet bij. De 43 studenten verdwenen na een confrontatie met de politie in de stad Iguala. Volgens het Mexicaanse OM zijn ze vermoord door een drugsbende en zijn hun stoffelijke resten verbrand. Bij een zelfmoordaanslag in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 14 doden gevallen. Bijna 50 mensen raakten gewond. Volgens de Nigeriaanse politie was de dader een meisje van ongeveer 10 jaar. De aanslag is nog niet opgeëist, maar waarschijnlijk zit Boko Haram erachter. De islamitische terreurgroep wil een eigen kalifaat stichten in het noordoosten van Nigeria en pleegt geregeld aanslagen. Het eenzijdig afgekondigde wapenstilstand in Jemen wordt door de Houthi-rebellen niet nageleefd. Volgens ooggetuigen wordt op verschillende plaatsen weer geschoten. De gevechtspauze was een idee van de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. De Houthis lieten gisteren al weten er niets in te zien. De republikeinse presidentskandidaat Mike Huckabee ligt in de Verenigde Staten onder vuur vanwege een verwijzing naar de holocaust. In een reactie op het atoomakkoord met Iran zei hij dat president Obama's Israëliërs bij de deur van de oven aflevert. De democraten vinden de vergelijking met de holocaust onacceptabel. Ze eisen excuses van Huckabee aan de Joodse gemeenschap en het Amerikaanse volk. En dan het weer, wisselvallig, buien, onweer en een matig aan zeer krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en dan wordt het ongeveer 19 graden.